gestorven, de mondje in die zee. En als de nacht het we weer samen gezeten. Die longen die stranden, ik woon verleef op thee. Die nacht met thee, die zal ik nooit vergeten. in dien gezweet. En gans de nacht hebben we weer samen gezeten. Die lagen, die stranden, ik word verleefd op thee. Die nacht met thee, die zal ik nooit. gezien. Het woord of de zon scheen zo stralend en klaar en zo schoon voor Die ogen die stralen, de maan scheen in die gezicht en gans de nacht. zal ik nooit vergeten. Weer bleven stond praten en het ging wie vanzelf. Het wordt heen en de klok van de kerk die sloop langzaam wel. Fortune indeed could and God's the night. older